2 uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. De Georgische pianiste Mariam Batsashvili heeft het tiende Frans liest concours gewonnen. Dat maakte juryvoorzitter Joop Daalmeijer bekend tijdens de slotavond van het concours in Utrecht. De winnares krijgt 20.000 euro. Pieter Kleimo uit de VS werd tweede, de Nederlander Menji Han derde. Hij nam ook de publieksprijs mee naar huis. In Tivoli Vredenburg speelden de finalisten samen met het Radio Philharmonisch Orkest werken van Liefst. Koningin Maxima was ook bij de aanwezig. De president van Guatemala heeft zijn excuses aangeboden aan een inheemse stam voor de bouw van een grote waterkrachtcentrale tijdens de burgeroorlog in de jaren 80. De toenmalige machthebbers dwongen leden van de stam te verhuizen en dat ging met veel geweld. President Molina vroeg om vergiffenis voor het schenden van de mensenrechten door de militairen. De regering trekt 153 miljoen dollar uit om de 33 getroffen gemeenschappen te compenseren. Bij luchtaanvallen in Irak zijn doelen van islamitische staat gebombardeerd... waarbij mogelijk leiders van IS zijn geraakt. Amerikaanse autoriteiten bevestigen dat ze in het noorden van het land... bij Mosul een konvooi van IS hebben bestookt. Meerdere Arabische nieuwszenders melden ook een luchtaanval op een huis bij Al-Qaim... in de buurt van de grens met Syrië. Mogelijk was daar ook de leider van islamitische staat aanwezig... Abu Bakr al-Baghdadi. Nederland gaat het leger van Oekraïne helpen om de koude winter door te komen. Dat zei minister Koenders van Buitenlandse Zaken na overleg met zijn Oekraïense collega Klimkin. Nederland trekt 400.000 euro uit voor de hulp. Er worden onder meer generatoren en winterkleding naar Oekraïne gestuurd. Koenders benadrukte dat het niet gaat om wapens. Het weer steeds meer bewolking en op de meeste plaatsen droog. Ook aankomende dag bewolkt en af en toe zon.